Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. De afgelopen dag zijn er meer dan 2500 bijgekomen. 200 meer dan een dag eerder. Verslaggever Ben Meinersma weet waar de meeste besmettingen zijn. Ja, dat is nog steeds in Amsterdam. Hè. Dat is zowel in, eh, in relatieve als in absolute zin valt dat echt op. Eh, het waren er nu weer 247. Dus moet je nagaan, 247 eh, besmettingen in één stad. tegen 260 gisteren. maar dat is nog steeds hoog. En ook in, in relatieve zin. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve coronatests gemeld afgelopen dag zijn 16 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste dodental sinds eind mei. Bijna alle GGD's hebben het bron- en contactonderzoek inmiddels flink teruggeschroefd. Ze bellen alleen nog de contacten van besmette mensen die als risicogeval worden gezien. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd. In een natuurgebied bij het dorpje Beers in Brabant is een enorme hoeveelheid drugsafval gevonden. 21 vaten van 1000 liter en sommige lekten ook. De politie noemt de dumping asociaal en zegt dat het gevaarlijk is voor de dieren en de planten in het gebied. Goed nieuws voor Emma van Zeven uit Oud-Beierland, vlakbij Rotterdam. Ze wil graag zelf naar school lopen, maar dan moet ze altijd een drukke weg oversteken. En dat is een beetje gevaarlijk. Om daar wat aan te doen besloot ze een brief naar de gemeente te sturen. Beste gemeente, ik ben Emma. Ik ben 7 jaar. Ik zou graag een zebrapad willen in de Van Gentstraat, vlakbij het park, omdat ik dan zelf naar school kan. Groetjes Emma. Haar moeder vond het een mooie actie, maar dacht, daar hoor je nooit meer wat van. Ik had niet gedacht dat hij... Ehm, daadwerkelijk ook echt gelezen zou worden. Ik dacht, die belandt op de stapel en eh, ja, daar blijft hij, zeg maar. Maar eh, nee, het werd eh, gelijk opgepakt door de gemeente eigenlijk. En inmiddels is Emma's eigen zebrapad aangelegd. Het weer, de bewolking neemt toe, er kan ook wat regen uitvallen. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en breekt soms de zon door. En het wordt niet warmer dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A1 vanuit Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Eemnes 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 De verandering gaat ook gelden voor mensen die al een boete hebben gekregen. Er liggen 106 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er twee meer dan gisteren. Buiten de intensive care liggen 395 patiënten met corona. Dat zijn er 24 meer dan gisteren. Tweederde van de leerkrachten in het basisonderwijs is niet blij met het besluit dat leerlingen met een snotneus naar school mogen komen. Dat zeggen ze in een peiling van de Algemene Onderwijsbond. Ze zijn bang dat ze zelf verkouden worden en dan niet meer mogen werken.